Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft president Herzog om gratie gevraagd. Dat betekent dat hij vraagt om niet langer vervolgd of gestraft te worden. Netanyahu moet al jaren voor de rechter komen vanwege corruptie, omkoping en fraude. Hij kan daarvoor veroordeeld worden tot 10 jaar cel. Zelf zegt Netanyahu dat hij onschuldig is. Het kantoor van president Herzog spreekt van een buitengewoon verzoek met aanzienlijke gevolgen. De president zegt eerst alle adviezen af te wachten... voordat hij een besluit neemt over het gratieverzoek van Netanyahu. In Hongkong wordt opnieuw massaal gerouwd om slachtoffers van de flatbrand. Er zijn drie dagen van rouw afgekondigd. Het zoeken naar slachtoffers in de uitgebrande torenflats gaat moeizaam, want er is veel schade. Het dodental in Hongkong staat inmiddels op 146. Bij een Russische droneaanval in de buurt van de Oekraïense hoofdstad Kiev... is vannacht zeker één dode gevallen. Elf anderen raakten gewond, zeggen lokale autoriteiten. Gisternacht kwamen bij een Russische aanval op Kiev zeker drie mensen om het leven. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio en speciaal gezant Witkov... spreken vandaag in Florida met een Oekraïense delegatie. Ze gaan het hebben over het omstreden Amerikaans-Russische vredesplan... voor een eind aan de oorlog in Oekraïne. Paus Leo reist vandaag door van Turkije naar Libanon. Hij is bezig met zijn eerste buitenlandreis als paus. In Libanon wonen vele religieuze groepen al heel lang samen. ongeveer een derde van de bevolking is christelijk. De paus wil de dialoog tussen religies versterken... maar ook aandacht vragen voor stabiliteit in een regio... die wordt geteisterd door conflicten.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 Kasper